voor spoedige start. Gert Kluk met het NOS Journaal. Duitsland gaat de vluchtelingenstroom terugdringen, maar wie echt hulp nodig heeft, wordt geholpen. Dat heeft de Duitse bondskanselier Merkel gezegd op het partijcongres van de CDU. Merkel komt ermee tegemoet aan de kritiek binnen haar partij dat ze te ruimhartig is en dat Duitsland de enorme stroom vluchtelingen niet aan kan. Ze zei verder dat het belangrijker dan ooit is dat Europa samenwerkt om het probleem aan te pakken. Merkel erkende wel dat ze de crisis ervaart als een beproeving en dat het niet altijd makkelijk is om in Europa iets voor elkaar te krijgen. Het ministerie van Defensie heeft de zorgplicht geschonden voor een militair die was uitgezonden naar Libanon en daar een posttraumatische stressstoornis opliep. Dat blijkt uit een oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Die stelde dat er gebrek aan zorg was voor, tijdens en na de uitzending. Pas in 2007, toen alle Libanon-veteranen werden benaderd, is door Defensie aantoonbaar nazorg aangeboden. De Nederlandse vredesmissie in Libanon duurde van 1979 tot en met 1985. Negen militairen kwamen in deze periode om het leven. Het ministerie van Defensie neemt contact op met de veteraan om te proberen tot een oplossing te komen. Het Rijksmuseum was dit jaar erg in trek bij schoolkinderen. Er kwamen 128.000 leerlingen op bezoek, een kwart meer dan vorig jaar. Om kinderen naar het museum te krijgen worden gratis bussen ingezet om ze van school naar Amsterdam te brengen. Dit jaar waren meer bussen beschikbaar en werden meer scholen door het Rijksmuseum benaderd. In totaal kreeg het museum dit jaar meer dan 2 miljoen bezoekers. Vluchtelingen in Nederland hebben tot en met november 54.000 asielaanvragen ingediend. Dat is meer dan in het recordjaar 1994. De meeste asielaanvragen komen van Syriërs. Verder zijn het veel Eritreërs, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. PSV speelt in de achtste finales van de Champions League tegen Atletico Madrid. De Eindhovenaren spelen in februari eerst thuis. Twee weken later is de return. Het weer in het noorden bewolkt, verder naar het zuiden ook zon. Het wordt een graad of 7. Morgen droog, in het noorden af en toe zon. Morgenavond regen. En het wordt smiddags 6 tot 9 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Er is een dakkapel afgevallen bij Nieuwekerk aan de IJssel. Die ligt nog op het asfalt. Omrijden, dat kan bijvoorbeeld eh, via Gorkum vanaf Knoop het Oude Rijn.